Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Nederlandse militair die gewond raakte bij een schietoefening in Afghanistan... is door een collega-militair in zijn arm geschoten. Het incident op kamp Marmoul in het noorden van Afghanistan gebeurde gisteren. De militair is geopereerd in het veldhospitaal van het kamp... en wordt voor verdere zorg naar Nederland overgebracht. Zijn toestand is stabiel. Het invoeren van een avondklok in Nederland is voor het demissionaire kabinet nog steeds een serieuze optie. Maar er is meer overleg nodig voordat zo'n maatregel ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zeggen Haagse bronnen. De ingrijpende maatregel wordt voor het eerst morgen besproken binnen de coalitie en met de veiligheidsregio's die nauw betrokken zijn bij de handhaving. Daarna moet het kabinet een besluit nemen en volgt er nog een kamerdebat. Het kabinet overweegt een avondklok tussen 8 uur s avonds en 4 uur s ochtends. Bij het verboden protest vanmiddag op het Museumplein zijn volgens de politie 115 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit waren op de confrontatie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. De Russische oppositieleider Navalny is kort na zijn aankomst in Moskou aangehouden. De Russische gevangenisdienst had al aangekondigd dat Navalny direct zou worden opgepakt. Hij zou zich niet hebben gehouden aan een meldplicht die hij opgelegd had gekregen na een veroordeling voor verduistering. Navalny was maandenlang in Duitsland na een mislukte poging om hem te vergiftigen met zenuwgas. Het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen en de temperatuur blijft boven nul. Morgen droog en af en toe zon en een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.